Het is Rachid Finch met het NOS Journaal. Bij de NS zijn tot nu toe zo'n 20.000 schadeclaims binnengekomen vanwege de vertragingen in de vorstperiode. Veel meer dan normaal. Hoeveel geld reizigers hebben geclaimd is nog onduidelijk. De aangepaste dienstregeling van de NS blijft voorlopig van kracht. Die is volgens NS en ProRail nodig om zekerheid te kunnen bieden aan treinreizigers. De ontvoerder van het vijfjarige meisje uit Oudenbos is gisteren niet aangehouden om het meisje niet in gevaar te brengen. De politie kwam de man op het spoor tijdens een grote klopjacht, maar greep niet in en daardoor kon de ontvoerder ontkomen. Even later liet de man alsnog zijn slachtoffer gaan. De politie heeft vannacht een verdachte aangehouden. De Griekse regeringspartij Laos stemt niet in met het bezuinigingsakkoord dat gisteren is gesloten. Dat heeft de partijleider gezegd. Hij vindt dat de Grieken zijn vernederd en dat hun waardigheid hen is afgenomen. De rechtsradicale Laos heeft te weinig zetels om het bezuinigingsakkoord te blokkeren. Premier Rutte schrapt onderwerpen van de agenda van de ministerraad als deze voortijdig in de media zijn verschenen. Rutte probeert al langer een eind te maken aan het lekken uit de ministerraad. Toch verschijnen voor de wekelijkse ministerraad nog steeds allerlei nieuwsverhalen in kranten en op radio en televisie. Rutte grijpt nu harder in. Als een onderwerp is gelekt, schrapt hij ze van de agenda, zei de premier op zijn wekelijkse persconferentie. De man die in maart vorig jaar twee Amerikaanse militairen doodschoot op het vliegveld van Frankfurt is veroordeeld tot levenslang. De 22-jarige Arit Uka schoot, op de, schoot twee militairen dood in een bus toen ze op weg waren naar een basis in Zuid-Duitsland. Twee andere militairen raakten bij de aanslag zwaar gewond. Uka, die uit Kosovo komt, zei dat hij meer mensen wilde doden, maar dat zijn wapen haperde. Het weer, vanavond helder en koel, vannacht opnieuw vorst met minima tussen min 7 en min 12 graden. Morgen geregeld zon, maar ook af en toe wolkenveld, dat wordt dan maximaal min 3. Zondag wordt het zachter, maar er is wel kans op ijzel.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 开花。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 on me, bought out the bar just to feel like I'm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 like a hard mouse with a seatbelt. Put it in the car.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 touch As we lay there side by side And everything around us disappears If you believe